tegen de Franse pensioenplannen zijn al ruim een week aan de gang. Overmorgen geeft de volksvertegenwoordiging waarschijnlijk het groene licht voor de omstreden pensioenwet. Het weer, afwisselend zon en wolken. In het noorden is nog kans op een bui. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt een graad of 10.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 In het noorden en in Limburg wordt verwacht dat er over vijf jaar 12% minder leerlingen in het basisonderwijs zijn. En dat komt doordat daar veel jonge gezinnen naar de Randstad verhuizen. De protestacties tegen de Franse pensioenplannen gaan ook vandaag door. Zo is een groot brandstofdepot in Zuid-Frankrijk geblokkeerd door zo'n 200 actievoerders. De afgelopen week waren er ook in andere sectoren protestacties, onder meer bij de spoorwegen. Overmorgen geeft de Franse volksvertegenwoordiging waarschijnlijk het groene licht voor de nieuwe pensioenwet. De vakbonden hebben voor de dag erna weer een algemene staking afgekondigd. In Midden-Pakistan zijn vijf mensen om het leven gekomen bij een aanslag op een Soefi-tempel. De laatste tijd hebben islamitische militanten meer aanslagen gepleegd op soefistische heiligdommen, waarbij dit jaar al tientallen doden zijn gevallen. Het soefisme is een mystieke stroming in de islam. Een soefistische geleerde verwijt de Pakistaanse regering dat hij te weinig doet om de soefis te beschermen. Mario Been blijft trainer bij Feyenoord. Hij heeft het debakel van gisteren met de spelers besproken en uit dat gesprek blijkt dat zijn positie binnen de groep niet ter discussie staat. Feyenoord verloor gisteren in Eindhoven met 10-0 van PSV. De grootste nederlaag uit de geschiedenis van de club. De clubleiding en de supporters hadden al duidelijk gemaakt dat ze vierkant achter Been staan. De 10-0 nederlaag van Feyenoord is gisteren door ruim 3 miljoen mensen op de televisie bekeken.